met het NOS-journaal. Duitse moskeeën krijgen extra politiebewaking... vanwege de aanslag op twee shisha-lounges in de stad Hanau. Ook openbare plekken dan stations, vliegvelden en grensgebieden... krijgen extra beveiliging. Minister Zeehover wijst op het gevaar van kopieergedrag of vergeldingsacties. Bij de aanslagen vielen negen doden. De dader, een 43-jarige Duitse man met rechtsextremistische denkbeelden... pleegde zelfmoord. Een 23-jarige man is veroordeeld tot twee jaar cel... omdat hij heeft geprobeerd Ahold Delhaize af te persen. Sammy G. dreigt het supermarktconcern per e-mail... dat hij producten in de winkel zou vergiftigen. Hij eiste een groot bedrag in bitcoins. Hij noemde in zijn mails Albert Heijn-filialen in Haarlem, Groningen Den Haag... en ook het Ahold hoofdkantoor in Zaandam. G. werd gepakt doordat hij gebruik maakte van een open netwerk... waar hij dacht anoniem te zijn. Bij de hekaanval op de Amerikaanse hotelketen MGM... zijn ook de gegevens van 9800 Nederlanders buitgemaakt... blijkt uit onderzoek van de NOS. Het zijn hotelgasten die een adres in Nederland... of een .nl-e-mailadres hadden opgegeven. Gisteren werd bekend dat de gegevens van in totaal 10,7 miljoen klanten zijn gestolen. Daaronder zijn geen wachtwoorden, maar wel Nederlandse e-mailadressen, namen, woonadressen en telefoonnummers. De demonstratie tegen Zwarte Piet bij de landelijke intocht in Dokkum in 2017 had niet verboden mogen worden. Dat oordeelt de rechtbank. Die vindt dat minder strenge maatregelen beter onderzocht hadden moeten worden om de orde te handhaven. Er werd rekening gehouden met demonstraties van voorstanders en tegenstanders van Zwarte Piet. Het weer wisselen bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en vooral vanavond kan het in het noorden en noordwesten soms regenen. Het wordt zo'n 9 graden, vooral aan zee waait het flink. Morgen waait het nog wat harder. Het is dan bewolkt en regenachtig en het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Marijnen, dat is op wasgebied van deze tijd. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear some of rock and roll music. Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales. Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Mm, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Muziekmuseum. Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. Of soms ook streekradio. Deze week hebben we rondleiding langs week 8 in het Muziekmuseum. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1981. Voor de onderbreking hebben we uitgebreid daarnaar kunnen luisteren. Ook naar de nummer 1 hit Stars on 45 van Stars on 45. De eerste uit een reeks. Het idee voor het nummer is gejat van een eh, Canadese producer Alto Passion. Hij maakte deze medley van de originele nummers. Overigens zonder de rechten te regelen. Jaap Eggemond, Nederlandse producer, was slimmer. Hij liet de nummers nazingen. Het nummer komt op de eerste plaats in de Verenigde Staten Billboard Hot 100 terecht. Bijzonder is dat uh, Venus van Shocking Blue voor de tweede keer op één komt... omdat het namelijk verwerkt zit in deze medley. Want deze medley bestaat uit een aantal nummers. De intro, Venus dus van Shocking Blue, Sugar Sugar... En dan eh, een aantal liedjes van eh, de Beatles. No Reply, I'll Be Back, Drive My Car, Do You Want To Know A Secret, We Can Work It Out, I Should Have Known Better, Nowhere Man and You're Gonna Lose That Girl. En wordt vervolgens weer gevolgd door Stars on 45. Straks tijdens deze rondleiding de allereerste rock'n'roll plaat. Gecomponeerd en gespeeld door een van de meest ongewaardeerde muzikanten. Waarschijnlijk vanwege zijn moeilijke omgang en opvliegend gedrag. Wie was dat? Hij is jaren getrouwd geweest met Anne May Bullock. Ja, wie is nou Anne May Bullock? Dat is Tina Turner. Goed, misschien heb ik te veel verteld nu. We hebben de langspeelplaat van de week, tweede album van die Alan Parsons Project uit 1977. De plaat heet I, Robot. We gaan er nog twee nummers van draaien. En dadelijk ook nog Marshall Bruce Matters, een van de bekendste rappers van de wereld. In 2007 neemt zijn ex-vrouw wraak op hem tijdens een radio-interview. En dadelijk ook een nummer van Wayne Carson Thompson... wat in Nederland in drie verschillende versies een hit wordt in de Nederlandse top 40... van drie verschillende artiesten. Om welk nummer gaat het en wie hadden er een hit mee? dan vertel ik je nu dat de Amerikaanse zanger Pat Boone op 19 februari 1955 door zijn platenmaatschappij DAT gelanceerd wordt als A Great New Voice. Zijn debuutsingle Too Hearts, Two Kisses haalt de 12e plaats in de Amerikaanse hitparade. Het nummer wat wij net hoorden van Pat Boone is Speedy Gonzales. Het wordt in 1961 geschreven door David Hess, Buddy Kay en Ethel Lee. Het lied gaat eh, over de tekenfilm Muis Speedy Gonzales. David Dente is de eerste die het op de plaat zet, maar het nummer wordt geen hit. Een jaar later neemt Pat Boone het op. Hij heeft er wel een hit mee in de Billboard Hot 100. De La La La in de intro wordt gezongen door Robin Ward. En de gesproken tekst die we horen in het nummer... is eh, gedaan door de originele stemacteur Mel Blanc. Hij is dus ook de stem in de tekenfilmserie. En dan op 19 februari 1971 wordt Another Day van Paul McCartney op het eh, platenlepel eh, Apple uitgebracht. Het is de eerste solo-single van de ex-bassist van de Beatles. Het nummer wordt opgenomen in New York tijdens de Ram-sessies. Paul schreef het oorspronkelijk voor de Beatles tijdens de opname van het album Let It Be in 1969. Het liedje gaat over het saaie leven van een vrouw thuis en op haar werk. Another Day komt op 20 eh, maart 1971 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de zesde plaats. Every day she takes a morning bath, she her hair. Wraps a towel around as she's heading for the bedroom pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day sing all the Thank you. Langs plaat van de week. Album van die Alan Parsons Project. LP komt uit 1977. Het album heet I, Robot En we draaiden het eh, eerste nummer van kant 2. Het heet The Voice. Het nummer werd in de tijd gezongen door Steve Harley. En die kennen we natuurlijk van Cockney Rebel. Op eh, die LP doen eh, nog eh, veel meer zangers mee, dat vertelde ik je al. Zoals Lenny Zakatek, Peter Straker, Jackie Whitwin, Alan Clark, Dave Townsend en Jack Harrison. We doen ook nog twee koren aan mee. We gaan dadelijk in het laatste nummer wat we gaan draaien van de langspeelplaat van de week gaan we zo'n koor horen. Daarvoor overigens draaiden we nog eh, nummer 18 uit die top 40. Week 8, 1981. nummer van The Mo, Fred Astaire. En bijzonder aan die band was De Mo dat ze geen basgitaar hadden en geen elektrische gitaar. Ze vingen het allemaal op met eh, synthesizers. Heel bijzonder. Goed, dan nu die allereerste rock'n'roll plaat gecomponeerd en gespeeld door een van de meest ongewaardeerde muzikanten. Hij was jaar getrouwd met Anne May Balk, Tina Turner. Het gaat hier om Ike Turner. Hij was het die in 1951 zich door de jumpstyle bluesnummer Cadillac Blues van Jimmy Liggins liet inspireren voor het schrijven van Rocket 88. Dat deed hij overigens samen met eh, de saxofonist van zijn band, Jackie Branston. Het nummer is een ode aan de in 1947 uitgebrachte Auto Rocket 88 van de eh, autofabrikant Oldsmobile. De eerste rock'n'roll song wordt eh, uitgebracht onder de naam Jackie Branston en is Delta Cats. Een foutje overend van de platenmaatschappij. Het nummer had onder de naam Ike Turner en is Kings of Rhythm moeten worden uitgebracht. Het liedje komt op 1 eh, in de Billboard R&B-lijst in 1951 voor best verkochte singles. Op het nummer speelt Ike Turner piano en de manier van spelen inspireerde Little Richard later op Good Golly Miss Molly. Natuurlijk is het nooit met zekerheid te zeggen wat nou de eerste rock'n'roll plaat is... maar Rocket 88 wordt toch wel door de meeste muziekprofessoren betiteld als de allereerste. Vooral vanwege het onderwerp, piano- en saxofoonspel... en bovendien vervormde gitaargeluid wat we horen op het nummer. Ike Turner vormde later met Tina de formatie Ike en Tina Turner. In 1978 schrijft Tina van hem... Ike Turner wordt op 16 eh, februari 1990 in Santa Monica in Californië veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor de handel in cocaïne. Tegenover de rechter verklaart hij dat hij 15 jaar verslaafd is aan de druk. Op 12 december 2007 overlijdt Ike Turner aan een overdosis cocaïne. Hij is 76 jaar geworden. We gaan die allereerste rock'n'roll plaat draaien. Rocket 88. officieel was het dus van Ike Turner en is Kings of Rhythm. the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style. smart and designed, black convertible top, and the gals don't in my rocket and don't be late, baby. We're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. meer. 1981 tot 40 Nummer 39 30 in die oude top 40. Stond maar vier weken in die lijst. De Nieuw-Zeelandse band Split End. Opgericht in de tijd door eh, Tim Finn. En later pas kwam zijn broer erbij, Neil Finn. En die schreef eh, eigenlijk toch wel de belangrijkste nummers voor de band later. I Got You en Message to My Girl. En Neil Finn vormde later Crowded House. En zijn broer Tim die kwam daar weer bij voor een, tijdje. Goed, zijn we weer bij, muziekvrienden. Dan nu dat nummer van Wayne Carson Thompson... wat in Nederland driemaal een hit wordt in de Nederlandse top 40... door drie verschillende artiesten. Het gaat hier om het nummer De Letter... Wayne Carson schreef het nummer in 1967. In datzelfde jaar heeft de net opgerichte Amerikaanse rockband The Box Tops er een nummer 1 hit mee. In eh, Amerika staat het eh, bovenaan de lijst in de Billboard Hot 100. Vijf in Engeland en in Nederland komt het tot drie en staat elf weken in de top 40. In 1970 heeft Jock Cocker met een live uitvoering uit zijn album Mad Ducks en English met er een hit mee in de Nederlandse top 40. Het nummer staat vier weken in de top 40. In 1974 heeft de Nederlandse zangeres Bonjoura er een hit mee in ons land. Haar versie komt op 16 februari van dat jaar binnen op 30 eh, in de Nederlandse top 40. nummer bereikt de 16e plaats. Het is dus de derde keer dat het een hit wordt in de Nederlandse top 40. We draaien ze alle drie. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she could. I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast. Give me a ticket for an aeroplane. laatste nummer wat we draaien van de langspeelplaat van de week. Day After Day, The Show Must Go On. Gezongen door Jack Harris. Die zong ook mee op het eh, album Pyramid, wat 1978 eh, eh, uitkwam. Langste van de week was het dus het album I, Robot. We doen het weer dicht en wachten tot volgende week. En ik vertel je ook nog eventjes dat wij net dus de letter draaiden... van onder andere de boxstops Joe Cocker en Bonjour aan. Dan weet je dat in ieder geval. We gaan nog even een liedje draaien uit die... Uh... De top 40. man. 5 in die top 40. 1981. Week 8. Funking voor Jamaica. Tom Brown. Met zangeres. Ja, het was geen Chaka Khan. Dat denken heel veel mensen. Het was een onbekende zangeres. Tony Smith heet ze. Muziekvrienden dan nu Marshall Bruce Matters. Een van de bekendste rappers. In 2007 neemt zijn ex-vrouw wraak op hem tijdens een radio-interview. Het gaat hier om Eminem. Hij wordt geboren in St. Joseph in Missouri op 17 oktober 1972. Op zijn 14e begint hij samen met zijn schoolvriend Mike Ruby te rappen. In 1996 brengt hij onder de naam Eminem zijn eerste plaat uit. Uiteindelijk wordt hij ontdekt door de Amerikaanse rapper en producer Dr. Dre. En vanaf 1999 tot heden brengt hij regelmatig albums uit. Zijn jaarlijkse inkomen ligt momenteel zo rond de 50 miljoen dollar per jaar. In 1999 trouwt Eminem met Kim Scott. Nou, die kent hij al vanaf eh, de middelbare school. Maar na twee jaar gaat het stel alweer uit elkaar. In een radio-interview zegt Kim op 16 februari 2007 dat zij walgt van haar ex-man. Ik moet bijna overgeven als ik aan hem denk, zegt ze. Ook heeft zij geen goed woord over voor de seksuele bekwaamheid van de Amerikaanse rapper. En tijdens het interview maakt Kim Metters grapjes over de grootte van zijn geslachtsorgaan. Ze zegt dit gesprek te zien als de ultieme manier om wraak te nemen op haar ex-man. Dan nu muziek van Eminem, zijn meest succesvolle single uit zijn carrière tot nu toe. Het nummer stond 12 weken op de eerste plaats in de Verenigde Staten. En volgens het Guinness Book of Records is het nummer het meest succesvolle nummer van een rapartiest aller tijden. In Nederland eh, stond het vier weken op nummer 1. In 2002 was dat en dat stond 17 weken in de Nederlandse top 40. Over welk nummer hebben we het, denk je? Lose Yourself. Stond ook nog op de 12e plaats van de top 40 jaarlijst in 2002. Muziekvrienden, we zijn er doorheen. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio. En kijk ook nog even op onze website. Daar vind je alle afleveringen. Kan je terugbeluisteren En we hebben podcasts van alle top 40 weken. En van alle losse verhalen.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 You better never let it go. You only get one shot your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go.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 Cause man, these goddamn food stamps don't buy and it's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot.